Drie uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Dagen geleden werd de koning die vorig jaar overleed al gecremeerd. Zijn as en reliquieën zijn nu naar een tempel gebracht in het Koninklijk Paleis van Bangkok. Van de 69 miljoen inwoners van Thailand hebben er volgens de regering 19 miljoen deelgenomen aan de diverse ceremonies. De uitvaart van Boemibol heeft bijna 80 miljoen euro gekost. Zijn zoon Maha Longkorn mag nu officieel tot koning worden gekroond. Het is nog niet bekend wanneer dat gaat gebeuren. De onlangs overleden Amsterdamse burgemeester Van der Laan heeft in het geheim campagne gevoerd tegen radicalisering. Hij informeerde zijn wethouders en de gemeenteraad daar niet over. Dat schrijft Elsevier Weekblad op basis van vertrouwelijke stukken en gesprekken met betrokkenen die anoniem blijven omdat ze geheimhoudingsplicht hebben. De campagne zou sinds 2015 lopen en het mocht niet bekend worden dat de overheid erachter zit. Fractieleiders uit de Amsterdamse gemeenteraad zijn verrast en zeggen dat ze opheldering willen over deze kwestie. In de eredivisie heeft koploper PSV ruim gewonnen van Vitesse. In Arnhem wonnen de Eindhovenaren met 4-2. Bij rust was het nog 1-1 na een doelpunt van Herving Lozano... en een eigen doelpunt van Jurgen Locadia. Na rust maakte Locadia dat goed met twee doelpunten in de goal van Vitesse... en Lozana scoorde ook nog een keer. Schaatster Antoinette de Jong is verrassend nationaal kampioen geworden op de 5000 meter. Op de NK-afstanden in Heerenveen reed ze als enige onder de 7 minuten. Titelverdedigster Karin Kleibeuker eindigt als tweede en het brons ging naar Carlijn Achterreekte. De Jong won vrijdag ook al de titel op de 3000 meter. Het weer. Eerst zijn er nog wat buien, later droog en ook meer kans op wat zon. Het is ongeveer 12 graden. Morgen op veel plaatsen droog en af en toe zon. Dan wordt het 10 tot 12 graden. Later in de week loopt de temperatuur iets op.